in het Aziatische deel van de Turkse stad. Het toestel belandde tussen twee appartementencomplexen in. Of er op de grond ook doden of gewonden zijn gevallen is nog onduidelijk. Een Brit die in de Verenigde Arabische Emiraten is veroordeeld tot levenslang wegens spionage krijgt amnestie. Hij krijgt samen met honderden anderen op de nationale dag van het land gratie van de president. De student van 31 werd in mei opgepakt op de luchthaven van Dubai. Hij zou gespioneerd hebben voor de Britse inlichtingendiensten MI6. De Brit heeft de hele tijd ontkend. Afgelopen woensdag kreeg hij nog een levenslange celstraf opgelegd door de rechtbank in Abu Dhabi. Hij wordt nu per direct vrijgelaten. ProRail wil in de toekomst meer treinen laten rijden... om de groei van het aantal passagiers op te vangen. Volgens berekeningen van de spoorbeheerder groeit de mobiliteit... de komende 10 jaar met 40 procent. Een deel daarvan komt bij de trein terecht. De verwachting is dat het vooral drukker wordt op de trajecten... waar het nu ook al druk is. Ook moeten er op sommige trajecten extra sneltreinen komen... die tussen de huidige intercities en stoptreinen doorrijden. De Italiaanse regisseur Bernardo Bertolucci is overleden. Volgens de Italiaanse krant La Repubblica was hij al lange tijd ziek. Bertolucci was bekend van films als Novecento met Robert De Niro en Gérard Depardieu... en The Last Emperor over het leven van de laatste Chinese keizer Puyi. Voor die laatste film won hij in 1988 negen Oscars... onder meer voor beste regie en beste film. Bertolucci was 77 jaar. Het weer bewolkt met kans op wat motregen in het zuiden.